Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Ziekenhuizen en zorginstellingen delen meer vaccins uit dan de bedoeling is. Eigenlijk mogen alleen medewerkers in de acute zorg nu een prik krijgen... maar Nieuwsuur ontdekte dat ook andere medewerkers gevaccineerd worden, zoals kantoorpersoneel. Ook bij dit zorgbedrijf werden mensen te vroeg gevaccineerd. Ik had eigenlijk verwacht dat dat eh, geregeld zou worden binnen de GGD zelf. Dat er een planning zou zijn waarbij rekening gehouden werd met waar de mensen vandaan kwamen en zich melden. En die was er niet? Eh, naar mijn idee werden gewoon iedereen die zich meldde werd eh, ingeschreven. Ja, dat zorgt voor problemen, want vaccins zijn nu maar beperkt beschikbaar. Gehandicapten, ouderen of huisartsen moeten nu langer wachten dan de bedoeling was. De FBI waarschuwt voor nieuwe protesten komende week. Trump-aanhangers zouden bezig zijn met het organiseren van meerdere gewapende acties. Niet alleen in Washington, maar door het hele land. Vorige week ging het nog gigantisch mis toen Trump-aanhangers met geweld het kapitool bestormden. BOA's willen dat de coronaboete flink omhoog gaat. Nu krijg je 95 euro boete, bijvoorbeeld als je geen mondkapje draagt of naar een illegaal lockdownfeestje gaat. Maar dat is veel te weinig, zeggen de BOA's op Radio 1. Ja, eigenlijk denk ik ook van op het moment dat je bewust naar een illegaal feestje gaat en je bent ook uh, tevens ook de organisator van zo'n feestje, dan denk ik ook dat ben je heel bewust eh, de richtlijn aan het overtreden. En dan mag in mijn ogen best wel eh, die boetes omhoog. Wat de BOA's betreft krijg je 1000 euro boete, inclusief een strafblad. De dikke laag sneeuw in Spanje zorgt opnieuw voor een probleem, omdat de sneeuw nu aan elkaar is gevroren. Je kunt zo de metro in Madrid inglijden, waarschuwt deze gemeentewerker. We have to clean all the subway entrances, especially dangerous crossings where there are many people, pedestrian crossings, entrances to public buildings. Ja, ook onhandig. Nieuwe leveringen van het coronavaccin kunnen moeilijk vervoerd worden over de weg. Autoriteiten hopen dat de priklocaties voorlopig even genoeg aan hun voorraad hebben. Het weer nog bewolkt en op steeds meer plaatsen regen vanavond. Het is rond de 5 of 6 graden. Morgen vaker droog en ook af en toe zon.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 Ah, you looking for a girl like me. La, la, Hey, I want a girl like Shakira. Hey. Esa latina está rica. I want a familia chica que sepa vivir y que viva la vida. I need a bien bonita want you when I need ya. All of my life, yep, baby, let's team up. I want a girl that shine like glitter. A girl that don't need no filter. The real, for real. A girl that's a natural killer. I want a girl that's a heater. Hot. Caliente off the meter. Hot. Yo quiero, mira, yo quiero una chica que no me diga mentiras. So they tell me that you're looking for a girl. Oye mami, estoy buscando una chica así Latinas, la, la, Latinas. Sacudelo como Shaki. Baby, drop it low on top me. Electric feel so shock me. Your hips don't lie, they rock me. Baby, come get me, you got me. Oye, mami, ven aquí. You know I'm liking what I see. Muévelo, muévelo, muévelo, I see. Yo quiero una mujer, una princesa no tiene poderes. A chick with no boundaries, that's that for what it. When nothing in la cama, she good in the bed. A girl that be using her head. To use the cabeza the best. I want a girl who's a diva. No quiero otras, si eso es. So they tell me that you're looking for you love me. Latinas, Latinas, shock, shock, shock it up, shock, shock, shock it up. I like Latinas, ones who look like Selena, shake a bunda like Anita, morenas that's más fina. I like Dominicanas, Boricuas and Colombianas, in East LA I like the Chicanas, and they want a piece of the big manzana. Eh. So they tell me that you're looking for a girl. Oye mami, estoy buscando una chica así.